Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De schade die studenten hebben veroorzaakt in het Maagdenhuis tijdens de bezetting eerder dit jaar wordt niet verhaald op de daders. De schade bedroeg bijna 7 ton. De Universiteit van Amsterdam wil de constructieve sfeer, die inmiddels met de studenten is bereikt, niet bederven met een onderzoek en een schadeclaim. Premier Rutte voelt zich niet aangesproken door het VN-rapport over de uitbanning van rassendiscriminatie. Daar staat in dat de Nederlandse regering ervoor moet zorgen dat Zwarte Piet verandert. Zwarte Piet is geen staatsaangelegenheid, zei Rutte, en je voor een land waar de staat bepaalt hoe een volksfeest eruit ziet. Varkensboeren gaan actie voeren omdat ze in financiële nood verkeren. De varkenshouders die zijn aangesloten bij landbouworganisaties NVV en LTO... beginnen volgende week donderdag met een actie voor het gebouw van de Tweede Kamer. Later volgen mogelijk meer publieksvriendelijke acties. De varkensboeren zeggen onder meer dat ze last hebben van de handelsboycott door Rusland. Op Prinsjesdag, op 15 september, gaat het kabinet bekendmaken dat de koopkracht voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden behouden blijft. Eerder dreigden zij te moeten inleveren, dat is nu gerepareerd, zegt minister Dijsselbloem. Terreurverdachte Mohammed B. komt per direct vrij. Het OM eiste eerder deze week nog vier jaar cel tegen hem... wegens het voorbereiden van een aanslag. Zijn advocaat zegt dat B. geen terrorist is, maar een fantast. Daar is de rechter het blijkbaar mee eens. In de Amerikaanse staat Florida is de noodtoestand afgekondigd vanwege de tropische storm Erika. Die komt naar verwachting maandag aan land. De noodtoestand is nu al afgekondigd zodat de autoriteiten meer bevoegdheden hebben om zich voor te bereiden. Het weer. In het binnenland wat stapelvolken waar zeer lokaal een buitje uit kan vallen. Vanavond verdwijnt de bewolking. Vannacht is er kans op een mistbank. Morgen vrij zonnig, weinig wind en maximaal tot 26 graden. Later in de avond en nacht trekken een paar stevige buien over.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 A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Berkel en Roderijs 11 kilometer. De vertraging loopt op. Het is nu al 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. En eerder vanmiddag is er een ongeluk gebeurd op de A28 van Utrecht naar Zwolle.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 33. zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, ik gaat niet meer voorbij. Vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vraag en jij was 28. En van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. het werd zo was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet.